Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september in de VS gaat schuld bekennen. In ruil daarvoor krijgt Khalid Sheikh Mohammed een levenslange gevangenisstraf... en ontloopt hij een mogelijke doodstraf. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door de New York Times. Mohammed zit al bijna 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Twee van zijn handlangers, die ook vastzitten in de militaire gevangenis... hebben dezelfde deal gesloten. Bij de terreuraanslagen op 11 september 2001 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De provincie Utrecht en meerdere gemeenten adviseren mensen dringend om niet meer met kleine kinderen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen. Aanleiding is een incident van gisteren bij Austerlitz... waarbij een kind omver zou zijn gelopen of geduwd door mogelijk een wolf. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een wolf gaat. Maar de gemeente en de provincie houden er rekening mee... dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden... met een ander meisje en met een hond. De provincie zegt toestemming te gaan vragen om het dier af te schieten... Bij gevechten in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada... zijn drie gevangenen om het leven gekomen. Negen anderen liepen steekwonden op en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de vechtpartij waren leden van verschillende bendes betrokken. Als straf mogen de ruim duizend gevangenen hun cel niet meer uit. De Amerikaanse gevangenis is bang voor wraakacties... De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat zijn land Israël rechtstreeks aanvalt als vergelding voor de dood van Hamas-kopstuk Haniyeh. Dat meldt de New York Times. De krant baseert zich op drie Iraanse bronnen, onder wie twee leden van de Iraanse revolutionaire garde.